Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Dan net wel met het NOS journaal. Nederland geeft een garantie van 2,7 miljard euro voor de internationale steun aan Ierland. Dat staat in de najaarsnota die minister De Jager naar de Kamer heeft gestuurd. De EU en het IMF besloten zondag om het door schulden geplaagde Ierland te helpen met in totaal 85 miljard euro. De financiële problemen van Ierland veroorzaken nog steeds dalende beurskoersen, maar de verliezen bleven vandaag beperkt. Justitie in Argentinië heeft levenslang geëist tegen oud-dictator Jorge Videla. Hij staat terecht voor de moord op 31 politieke gevangenen tijdens zijn regime van 1976 tot 1981. Een van de aanklagers zei dat alleen levenslang zwaar genoeg is voor zulke misdaden. De voormalige generaal Videla staat terecht met 30 anderen. Hij zei op de zitting dat hij verantwoordelijk is voor alle misdaden die tijdens zijn regime zijn gepleegd, maar hij erkent de bevoegdheid van de rechtbank niet. De uitspraak wordt eind december verwacht. Trainer José Mourinho van Real Madrid is voor twee Champions League wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk. De UEFA legt de schorsing op omdat Mourinho een paar van zijn spelers instrueerde om expres rode kaarten te krijgen in de wedstrijd tegen Ajax. De spelers kunnen hun schorsing nu uitzitten tijdens een onbelangrijke groepswedstrijd en ze beginnen met een schone lei aan de volgende ronde. Daar is Real al voor geplaatst. Behalve de schorsing kreeg Mourinho ook een boete van 40.000 euro. En de betrokken spelers Sabi Alonso en Sergio Ramos kregen ieder een boete van 20.000 euro. Het roze portret dat Andy Warhol van koningin Beatrix maakte... heeft op een veiling ruim 400.000 euro opgebracht. De koper is de Triton Foundation, een Nederlandse stichting die topstukken verzamelt. Het Rijksmuseum in Amsterdam krijgt het doek in bruikleen. Warhol maakte de beschilderde zeefdruk in 1985. Het maakt deel uit van een serie regerende vorstinnen.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 day. Bring a little laughter, shine a little light on everything that's coming your way. Goedemorgen, dames en heren, lieve luisteraars. Eh, mijn naam is David Habig. Ik zit hier samen met Fred Kroonsberg, ZFM Jazz op 28 november 2010. We zijn begonnen met Gare du Nord Dish of the Day. Eh, het is lekker koud buiten. Ehm, ik ben vanmorgen al langs de duinen gelopen en er lag eh, heel wat rijp. ze waren helemaal wit. Ehm, we gaan verder met Nora Jones, New York City. Oh. unforgettable in every way. Yes, and forevermore, that's how you. so unforgettable thinks that I am unforgettable. dat was dus Marvin Gaye Unforgettable. Dan krijgen we nu de Nora Jones. city, such a beautiful, such a beautiful. als er iemand is die een cd authentiek kan laten klinken, dan is dat wel zangeres Liz Wright. Ik was enkele jaren bij haar concert, enkele jaren geleden bij haar concert tijdens het Sea Jazz Festival en ademloos werd er geluisterd. Het diepe zuiden van Georgia, USA weer klinkt door in haar stem. En van deze domino's dochter gaan we nu, gelovig of niet, een meeslepend song laten horen van haar nieuwe CD. Laten we gaan luisteren naar Fellowship. just like I never like I've never like a song in my heart, just like all. star across my sky, just like an angel off the page. You have appeared to my life. Feel like I'll never be the same, just like a song in my heart, just like oil on my hand. En zo gingen wij van heel groot naar heel klein. Ehm, deze uh, eh, artieste is ook bekend geworden bij Jules Holland, zoals zoveel eh, jazzartiesten. Eh, in 2005 had ze haar televisiedebuut. Televisie Corina Bailey-Ray met Like a Star. Oké, de cultuursector gaat donkere tijden tegemoet met het nieuwe kabinet. De bezuinigingsplannen uit het regeerakkoord beloven ook weinig goeds voor de jazzsector. Harde conclusies zijn nog niet te trekken. De bezorgdheid is echter in het jazzveld groot. Een van de zangeressen die eh, groot is geworden in Nederland. En waar ik eigenlijk als er een ZFM Jazz Award zou zijn die aan haar zou willen uitreiken is Fee Klaassen. Zij heeft met een eh, grote big band uit Duitsland. En misschien moeten zangeressen daar in de toekomst ook naar uitwijken.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 Let's pretend, baby, that you've just met me and I've never seen you before. I'll tell all my friends that I think you're staring. You say the same to yours. too Jason Castro, Let's Just Fall in Love Again. Dit was, eh, hij heeft meegedaan aan het zevende seizoen van American Idol. Hij is daar vierde geworden. En hij heeft dit jaar zijn eerste album eh, eigenlijk uitgebracht. Ben Webster, hij werd geboren in 1909, kwam uit Kansas City en was een vriend en tijdgenoot van Lester Young. Naar de normen van de jazz was hij vrij laat volwassen. Pas in 1939 bij Duke Ellington vond hij zijn eigen stijl. Pas in de jaren 50 en begin jaren 60 bleek hij in topvorm te zijn. en was toen gelijkwaardig aan zijn oude held Coleman Hawkins. In die periode heeft Webster een aantal platen gemaakt met Hawkins... waarbij geen van de beiden ook maar iets toegaf. Hij maakte ook prachtige platen met Oscar Peterson, Sweet Edison en Billy Holiday. In 1964 verhuisde hij naar Kopenhagen... waarna zijn muziek iets van de oude magie verloor. Maar ik heb hier nog een prachtige opname. En die stamt uit 1967. Is op 27 april in Londen opgenomen. En eh, Ben, hij overleed in 1973. Laten we gaan luisteren naar Ben Webster met Pound Horn. Picture a so-called hippie or hip cat standing on a corner in a neatly pressed double-breasted form-fitting pinstripe suit. A pair of pointed-toed shoes with bold white stitches around the soles. A black shirt long white tie, a black pencil mustache, and of course a very wide brimmed black felt hat. Killer Joe always has a pocket full of loot, but only the kind that jingles. You see, he likes to play the horses. He is most certainly a ladies' man. As a matter of fact, he is always willing to accept cash contributions from them for any cause, namely his own. The most important thing about Killer Joe that you have to know is that he's very much against manual labor. Killer Joe Thank you. En toen hield de cd ermee op. Eh, ik ga heel eventjes eh, wat proberen te fixen. <laughs> Uno momento. to the sun of all the things I needed, baby. You were my cherished one. A little bird told me that you can't find your way that you can't run away from love. Darkness falls upon the city like the ocean falls upon the sand. Waves of sorrow leave me breathless. Can you love this broken man? If I try, if I try, if I try to love again, I wake up every morning unsure of where I stand. A little bird told me that you can't find your way little bird, birdie shown me that you can't run away from love. Open wide my feelings? And tear me down. sun of all the things I needed, baby. You were my cherished one. Little bird told me that you can't find your way home. The little bird has showing me that you Jazzanova samen met eh, José James, Little Bird. Ja, Mathilde Santi. Ik heb een poosje niets van haar gehoord, maar ik dook toch weer even een prachtige cd op... met een hele mooie foto waarin ze met haar blonde haren en een uh, blauwachtig pak en witte schoenen... eigenlijk haar, eh, haar nummer aan het promoten is uit die tijd. En de titel is toepasselijk, Beautiful People. next song's um, it's about when I moved from Paisley to London. It's just about the change and the big difference between them both. So it's called These Streets. Here we go. Cross the border into the big bad world where it takes you about an hour just across the road just to stumble across another poor old soul from the dreary old lanes to the high street madness. I fight with my brain to believe my eyes, and it's harder than you think to delay the sadness that creeps up my spine and haunts me through the night. Life is good and the girls are gorgeous. Suddenly the air smells much greener now, and I'm wandering around with a half pack of cigarettes, searching for the change that I've lost somehow. These streets have too many names for me. I'm used to Glenfield Road and spending my time down in North King. I'll get used to this eventually. I know, I know where the days go when all we did was play and the stress that we were under wasn't stress at all just a run and a jump into a harmless fall from walking by a high rise to a landmark square you see millions of people with millions of cares and i struggle to the train to make my way home I look at these people as they sit there alone. Life is good, and the sun is shining. Everybody floods to their ideal place, and the children all smile as a boat shuffled by them, trying to pretend that they've got some space. These streets have too many names for me. I'm used to Glenview Road and spending my time down in Norgate. I'll get used to this eventually. I know, I know. These streets have too many names for me. I'm used to Glenfield Road and spending my time down in Norway. I'll get used to this eventually. I know, I know. Life is good and the girls are gorgeous. Suddenly the air smells much greener now, and I'm wandering around with a half pack of cigarettes, searching for the change that I've lost. Somehow these streets have too many names for me. I'm used to Glenfield Road and spending my time down in Dorking. I'll get used to this eventually, I know. I know. These streets have too many for me. I'm used to Glenfield Road and spending my time down in Northgate. I'll get used to this eventually. I know, I know. You keep telling me so. Onder het mom van What Happened To. Dit was eh, Paolo Nutini. En die had een aantal jaar geleden had hij een hitje met eh, Jenny Don't Be Hasty. Hij had nog een aantal andere hitjes. Maar daarna hebben we eigenlijk niks meer van hem gehoord. Nou, dit, dit was dus Paolo Nutini met These Streets. Behalve in militaire band speelde de saxofoon in 1840 uitgevonden. En nieuwkomer in een familie van muziekinstrumenten nauwelijks een rol in welke muziek dan ook. Pas in de jaren 20 begonnen een paar jazzpioniers saxofoon te spelen. Een enkeling speelde voor Hawkins al jazz op de sax, Maar door zijn toedoen heeft het instrument de dominante positie van nu gekregen. Hij werd dan ook genoemd de vader van de sax en werd geboren in 1904 en overleed in 1969. Van hem draai ik nu een nummer If I Could Be With You One Hour Tonight. lieve luisteraars, dit was alweer het eerste uur van ZFM Jazz. We zijn na het nieuws- en reclameblok eh, weer bij u terug. Tot zo. You gotta move. het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de